Jeroen van met het CNRS Journaal. De dader van de 20. Hij schoot vandaag meerdere mensen dood, maar schoon in Roseburg. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog steeds niet duidelijk. Op een persconferentie noemde een sheriff geen aantallen. Hij zei alleen dat de schutter is doodgeschoten. Amerikaanse media spreken van 7 tot 13 doden. Motief van de dader is niet bekend. Politie onderzoekt berichten van hem op sociale media. Hij zou zijn daad daar hebben aangekondigd. De slachtoffers zijn in verschillende klaslokalen gevonden. Een vrouw had een schotwond in de borst. Op de school voor hoger beroepsonderwijs werd vooral lessen gegeven aan volwassenen volwassenen. Ruim driekwart van de Nederlanders is tevreden over de werking van de democratie. Ook vindt een overgrote meerderheid van de mensen democratie de beste manier om een land te besturen. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Over de politiek is de Nederlander minder te spreken. De helft van de mensen zegt niet tevreden te zijn met het functioneren van de regering. Ruim de helft van de Nederlanders is voor meer eigen inspraak en zeggenschap. 55% vindt dat het referendum daarvoor een geschikt middel is. De stichting Volkswagen Audi Claim stelt Volkswagen-importeur PON aansprakelijk voor de schade van duizenden autobezitters. Stichting eist per aangesloten Volkswagen-bezitter 3 tot 7000 euro aan schadevergoeding. De claim kan in totaal oplopen tot meer dan een miljard euro. Volgens advocaat van Oorschot hebben in een paar dagen zo'n duizend autobezitters zich aangesloten bij de claim. In de Europa League zijn vanavond drie Nederlandse clubs in actie gekomen. Ajax speelde gelijk tegen het Noorse Molde, 1-1. FC Groningen verloor in Portugal met 1-0 van Sporting Braga. En AZ won in eigen huis met 2-1 van Athletic Bilbao. Het weer, vannacht is het helder en koelt het flink af tussen de 2 en de 7 graden. Landinwaarts kan het plaatselijk een gaatje vriezen. Morgen is het zonnig en droog.